Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Lochem in Gelderland is een brandweerwagen van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Waarschijnlijk komt dat door de gladheid. De brandweerwagen was op weg naar een ongeluk. Een brandweerman raakte gewond, hij kwam met zijn voet bekneld te zitten. Door de gladheid zijn vandaag zeker 450 ongelukken gebeurd. Vanochtend vooral in het westen, daarna in het midden en noorden van het land... en tot slot in het oosten en zuidoosten. In Limburg kan de gladheid nog uren aanhouden. De politie doet in Heerenveen onderzoek op de parkeerplaats van Tialf. Daar is een man gewond geraakt. De politie ging naar het ijsstadion na een melding dat er een man met een vuurwapen werd, was gezien. Tialf zat vandaag vol vanwege het EK Sprint en het EK Allround. Het is volgens de politie nog onduidelijk of er echt is geschoten. De Nederlandse journalist die gisteren bekendmaakte dat hij in Oekraïne spullen heeft meegenomen van de ramplek van vlucht MH17, draagt die spullen vanavond over aan de Nederlandse politie. Hij doet dat op Schiphol. Gisteren was er ophef over de actie van de journalist. Het OM en nabestaanden van de vliegramp vonden dat hij de gevonden spullen, waaronder mogelijk menselijke resten, meteen aan de autoriteiten had moeten overdragen. Gisteren nam de politie contact met de journalist op. Het materiaal zal na de overdracht vanavond worden onderzocht. In Ede zitten honderden mensen mogelijk nog dagen in de kou... doordat er water in een gasleiding is gekomen. Zo'n 400 huizen en bedrijven in de wijk Maandereng hebben geen verwarming... en zitten ook zonder warm water. Monteurs van netbeheerder Liander zijn nu bezig de gasleiding schoon te maken... maar dat kan nog dagen duren. De gemeente Ede heeft voor de gedupeerde opvang geregeld in een congrescentrum. Gisteren zaten in een ander deel van Ede al honderden mensen in de kou... doordat de stadsverwarming daar was uitgevallen. Het weer, het is bewolkt en nevelig. In het zuidoosten eerst nog ijzel. Minima vannacht in het binnenland rond het vriespunt. Natte wegen kunnen daar bevriezen. Morgen is het eerst mistig. Later komt de zon soms tevoorschijn. En het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journal.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 En dan heb ik het over deze kleine meid Birdie. Tegenwoordig heeft ze samen met Sigma een prachtige single neergezet. De nummer 18 van deze week, Find Me. Welkom terug bij het tweede uur van de Your Breakdown. De eerste week van het nieuwe jaar. eerste aflevering van het jaar. Ja, ben je verliefd? Nee. Of zo, Birdie? Nou, het is een leuke meid hoor. Maar ik heb liever Selena Gomez. <laughs> Ja, nou, ik heb liever Ariana Grande. Nee, ik Selena. Ja, Selena Gomez, eh, die hebben we, eh, staat ook in de lijst, maar die hebben wel geslagen. Oh nee, die hebben wel gedraaid, tweede nummer eh, wat we draaien Sele oh. Selena Gomez. Selena Gomez. <coughs> Sorry. Ah, ja. Je, moet het altijd niet over... Nou ja, Lama. Ehm. <laughs> Tweede uur van de top 40 van Europa gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En we gaan de complete eh, top 10 voor je draaien. Ik kan verklappen, we hebben een eh, bijna een nieuwe top 3. Eh, Sowieso een nieuwe top 1. nieuwe top 1 om mij nou. Nieuwe <laughs> nummer 1. en we gaan gewoon de, de, nummer 15 gaan we maar mee beginnen. Straks over twee nummertjes een kleine resume van niemand minder dan Sander Lijstje. Die zal de platen gaan vertellen die we wel en niet hebben gehad eerst gaan we luisteren naar uh, de nummer 15 van uh, deze week. En die is in de handen van uh, eh, Naked met Sexual.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 Pentatonics, afkomstig van een eh, kerstalbum 2016. Eh, Dit was Halleluja, de nummer 11 van eh, deze week. Ja, we zijn aan de top 10 terechtgekomen. Maar niet voordat we een kleine resume geven van de platen die we wel en niet gehad hebben... door niemand minder dan Sander Leesje. Twee weken in de lijst op nummer 20 vinden we Steve Wonder featuring Ariane Grande met Fate. Op nummer 19 Pharrell Williams met Running. En op nummer 18 Sigma featuring Birdie met Find Me. Op nummer 17 al 19 weken in de lijst Tovlo met Cool Girl. En op nummer 16 Robin Shields, David Guetta featuring Cheat Codes met Shadow Light. Op nummer 15 vinden we Naked met Sexual. En op nummer 14 Neil Harmon met This Town. Op nummer 13 Bebe Rexha met I Got You. En op nummer 12 Jean-Paul featuring Dua Lipa met No Light. We hebben hem net gehoord, al negen weken in de lijst op nummer 11. Vorige week stond hij op nummer 11 en de hoogste notering was nummer 4.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 Too long, you said call it quits. all your pins. vijf. Dat betekent dat de top 40 van... Um, um, um, godsamme. Eh, de top 40 van eh, <laughs> Nederland uh, eh, gaan wandelen. Ik ben ondertussen een beetje ehm, een spelletje aan het spelen. En dan kon ik een Charizard vangen. En dan heb ik er 20 Pokeballs op stuk gegooid. En ik heb hem nog steeds niet. En hij is gevlucht. Oh. Ja, dus inderdaad. Oh ja. En dat zou dat mijn eerste zijn. Goed, eh, de Nederlandse top 40 ga ik in eh, vogelvluchten met jou eh, doornemen. Op nummer 40 vinden we Jonas Blue met, samen met Ray met By Your Side. 39 vinden we Jonah, Jonah met Ik Kom Bij hem. wel met Jason, uh, Think ik Can You op 38 en nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 is de nummer 37. Machine Gun Kelly met Bad Things. Ook nieuw binnengekomen is de nummer 28, Broederliefde. Met Het is een feit. Het ook een feit is, is dat eh, nummer 23 nieuws binnengekomen. Ronnie Flex met energie. Nou weer Nederlandse nummers. Nou ja, goed, uh, gaan we even door eh, skippen naar nummer 17. Alicia Cara met uh, Scars to Beautiful. Op nummer 16 vinden we Maroon 5 met Don't Wanna Know. En nummer 15 is voor John Legend, Love Me Now. Door met de top 10 van de Nederlandse top 40. Shawn Mendes staat erin met Mercy op nummer 10. Op nummer 9 staat eh, DJ Snake met Let Me Love You. En op nummer 8 Bruno Mars met 24 Karat Magic. Nummer 7 dan Callum Scott met Dancing on My Own. En nummer 6 is voor Gavin James met Nervous. Calvin Harris met My Way staat op nummer 5. En The Weeknd met Starboy op nummer 4. De nummer 3 is in handen van The Weeknd met I Feel It Coming. En de nummer 2 voor James Arthur, Say You Won't Let Go.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 Maar niet voor voordat we hebben geluisterd naar de nummer 5 van uh, deze week. En die is in handen van Kendrick Lamar samen met uh, Sia. Deze plaat heet The Greatest. Vorige week nog op nummer 4. 13 weken lang in de lijst. Hoogste notering nummer 2. Maar deze week nummer 5. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Maurice Mulder. laatste keer stond hij nog op eh, oh, nummer 1. Negen weken lang eh, in totaal in de lijst uh, der lijsten, durf ik wel te zeggen. Maar deze week op nummer 4. En heb ik het over Robbie Williams met Love My Life. Even zijn aangekomen aan de top 3 van deze week. Maar niet voordat ik... Ja, dat zeg ik dan altijd. De top 3 van vorige week laat horen. Maar vorige week hadden we de Eurohit. Dus dat wordt lastig, toch San? Ja, dat wordt zeker lastig. Dus hoe gaan we dat nou oplossen? Eh. Ja. Ja, goede vraag, hè? Ja, hele goede vraag. Hey, zullen we gewoon de top 3 van de, de lijst daarvoor dan eh, maar eh, gaan verklappen? Ja. Top 3 de vorige keer. Clean Bandit samen met Champagne en Emery marie met uh, Op nummer 2 stond Passenger met Anywhere. Op nummer 1, ik zei het net, Robbie Williams met Love My Life. En dan gaan we nou de nummer 3 denk ik maar draaien van deze week. De nummer 3, de eerste nummer 3 van 2017 is een plaat die nu vijf weken lang in de lijst staat. Vorige keer nog op een achtste plaats. Deze week dus op een derde plaats. En heb ik het over James Arthur met Say You Won't Let Go.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 De nummer 3 van eh, deze week eh, in de Europese top 40. hey, Sander. Ja? Jij gaat wat doen, hè? Ik ga wat doen, ja. Ja, ik ook. Ja. Wat gaan we vanavond doen? Wij gaan op zoek naar zeesterren. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, en we hebben vanavond de nieuwjaarsreceptie ja, in de haven van Zandvoort. Die bedoel ik. Ja. Vanaf, hoe laat is dat eigenlijk? 8 uur geloof ik, hè? uur. Die gaan we ook eh, live op ZFM eh, Zandvoort uitzenden. En uh, zullen een zestal interviews zijn met onder andere de... Burgemeester. En? De wethouder? Denk het wel, ja. ja. <laughs> ben Zonneveld zal voor de interviews verzorgen. Al daar in de haven van Zandvoort. Alle inwoners van Zandvoort zijn uitgenodigd om een hapje en een drankje daar te komen doen. En eh, de burgemeester zal het openen en zal daarna direct eh, geïnterviewd worden op uh, eh, CFM Zandvoort. Dus schakel in vanavond vanaf 8 uur op CFM. En dan kan je, als je er niet bij kan zijn, dan ben je er als nog gewoon helemaal bij. Met dank aan de complete technische dienst bestaande uit Jonas, Sander en ik zei de gek. Oh ja, en Roy. Hey, naar de, en Dolly natuurlijk als eh, operationeel manager. Hey, we gaan naar de nummer 2 luisteren van eh, deze week.